Gisteren met het NOS-journaal. Opnieuw zijn tientallen Palestijnen omgekomen toen ze op weg waren naar een voedselhulppunt van organisatie GAF. Dat melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Tegen persbureau EP zegt een getuige dat hij gisteren vlakbij het hulppunt was toen een Israëlische tank begon te schieten. De GAF zegt dat zich bij de voedseldistributiepunten in Gaza geen incidenten hebben voorgedaan. Het Israëlische leger spreekt alleen van waarschuwingsschoten. De Franse Gisèle Pellicot, die wereldwijd bekend werd als slachtoffer van grootschalig seksueel misbruik... krijgt de hoogste onderscheiding van Frankrijk. Ze wordt benoemd tot ridder in de Nationale Orde van het Legioen van Eer. De vrouw van 72 getuigde vorig jaar tegen haar ex-man... door wie ze negen jaar lang seksueel werd misbruikt. Dominique Pellicot drogeerde en verkrachtte haar. Ook liet ze haar verkrachten door andere mannen. Alle daders zijn veroordeeld. De Legion d'honneur wordt in Frankrijk toegekend aan mensen die zich hebben ingezet voor het algemeen belang. Bij de Israëlische aanvallen van vorige maand op Iran is president Pezeskian aan de dood ontsnapt. Dat meldt het Iraanse persbureau Fars. Drie dagen na de eerste aanvallen bombardeerde Israël een gebouw van de Nationale Veiligheidsraad in Teheran. En daarbij zou onder meer de president gewond zijn geraakt aan een been. Beelden van de aanval zijn inmiddels verspreid via de Iraanse media. Israël begon de oorlog vorige maand en viel doelen in heel Iran aan. Nadat ook Amerika meerdere aanvallen had uitgevoerd... werd na 12 dagen een wapenstilstand afgekondigd. In Athene zijn elf mensen gewond geraakt nadat een auto een restaurant binnenreed. Dat gebeurde rond middernacht in de populaire wijk Kolonaki. De SUV stond geparkeerd, maar rolde uit zichzelf het restaurant binnen. Waarschijnlijk omdat de handrem er niet op stond. Het weer bewolkt en in het noorden valt af en toe een bui. Later vanmiddag ook wat zon. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint mistig in het oosten en noorden. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor Knopenburgerveen. Burgerveen. Ze zijn daar aan het opruimen nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde. Het duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond voor de weg daar vrij is.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 Baby, no one else ever wants like I am feeling love in the deepest form. Give you the keys and all. You even help me when the beef is on. Tell me what you i am feeling something real. I feel the same way. You make the Girl, I want you. Girl, I need you, babe. Slow down, love. Don't you with my girl, what you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs. Different chicks sipping Chris, just a million and dubs. But I changed, only got eyes for her, believe me. Ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa baby and all, cause I don't wanna be a player no more. Feel the same way, you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you.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 Dit is ZFM. Het ging anders dan bedacht. Wie verwacht er ook dat alles blijft zoals het is. Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht. En een kwestie van gewicht. Van de dingen die en ook de dingen die we zien in alle landen waar we wonen. En de dochters en de zonen, elke ochtend naast de bed. Ik wacht hier op jou. Ook als je naast de ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is er aan. die me wijzen op mezelf. Het ging sneller dan we dachten.